10 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Duitsland doet niet mee aan de Amerikaanse missie in de straat van Hormuz. De VS wil daar een internationale marinemissie optuigen... om de scheepvaart in de zeestraat te beschermen tegen acties van Iran. Maar Duitsland vindt dat de crisis niet militair kan worden opgelost... en pleit voor meer diplomatie. De man van 22, die vorige week werd aangehouden met een meisje van 17 in zijn kofferbak... blijft nog zeker twee weken vastzitten. Hij wordt verdacht van bedreiging en mishandeling. Er is te weinig bewijs voor ontvoering, zegt de rechter. Het meisje zegt dat ze vrijwillig in de kofferbak lag... omdat ze niet ontdekt wilde worden. Ze was een paar dagen eerder uit een zorginstelling weggelopen. Voor het eerst is een militair op non-actief gesteld... vanwege betrokkenheid bij een motorclub... Een sergeant-majoor is vicepresident van de Veterans MC. Dat is geen verboden club. Maar de militair heeft in zijn functie wel contact met de verboden Hells Angels, zegt Defensie. Eerder liet het ministerie weten dat medewerkers die banden hebben met een verboden motorclub... hun verklaring omtrent gedrag kwijtraken. En de jubileumeditie van het Amerikaanse muziekfestival Woodstock gaat definitief niet door. De organisatie zegt dat er te veel onvoorziene tegenslagen waren... Verschillende artiesten hadden zich teruggetrokken... en het lukte de organisatie niet om een geschikt festivalterrein te vinden. En daardoor was de kaartverkoop voor het 50-jarig jubileum van Woodstock... dat over twee weken had moeten beginnen, nog niet gestart. De eerste editie van Woodstock werd gehouden in 1969... Onder meer Jimi Hendrix, Janis Joplin en The Who traden op op het legendarische festival.